Samen met zijn ProRail-collega Goud prees Meerstad het optreden van de Hulby snel ter plaatse waren om de gewonden te helpen. NS en ProRail willen niet speculeren over de oorzaak van het treinongeluk voordat het onderzoek is afgerond. Bij de frontale botsing tussen twee treinen bij Amsterdam-West raakten gisteravond 42 mensen zwaar gewond. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk rijden weer mondjesmaat treinen, maar het spoor waar de treinen botsten is nog niet bruikbaar. Het is onduidelijk wanneer de treinen weer volgens het spoorboekje rijden. In Syrië heeft het leger vanochtend voorsteden van Damascus aangevallen. Volgens mensenrechtenactivisten werden de woonwijken bestormd met tanks. Zeker drie mensen kwamen daarbij om het leven. Het geweld bij Damascus komt op het moment dat de VN-waarnemers de stad net hebben verlaten. Ze zijn nu in Homs om te zien of het staakt het vuren daar wordt gerespecteerd. Gisteren ging de VN-veiligheidsraad akkoord met het sturen van nog eens 300 waarnemers. De bedoeling is dat ze 90 dagen in Syrië blijven. VN-gezant Kofi Annan heeft nog eens benadrukt dat het leger van president Assad en de opstandelingen per direct het geweld moeten staken. In de Eredivisie heeft Feyenoord zijn uitwedstrijd tegen ADO Den Haag met 2-1 gewonnen. Vlak na rust kwamen de Rotterdammers op voorsprong door een doelpunt van Schaken. Een klein half uur later maakte Fernandes de 2-0. Aan het eind van de wedstrijd scoorde Lex Immers nog de 2-1 uit een penalty. Het weer, zonnige periode, maar ook buien, vooral in het oosten en zuiden met kans op hagel en onweer. Middagtemperatuur om 12 graden. In de loop van de avond droog, morgen opnieuw wisselvallig. Dit was... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen het knooppunt Hoevelaken en de afrit Bunschoten 4 kilometer. Verderop tussen Gooimeer en Muiderslot 2. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwerbrug 2. Verderop tussen Reewijk en Woerden 2.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 I wanna have sex on the beach. Eh, die mazzel hebben wij dan nou weer. Hè? We wonen lekker dicht aan het strand, dus eh, het is zo gebeurd. Zullen we maar zeggen. <laughs> Jorden Teaspoon en Sex on the Beach. Welkom bij het tweede uur van Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte zondag in Kermeland. En in uur 2 hebben we weer heel veel onderwerpen voor je. Wat eh, gaan we allemaal doen, Albert-Jan? Nou, uiteraard eh, rond de klok eh, van kwart over drie gaan we even kijken naar de tussenstanden van de wedstrijden die momenteel gespeeld worden in de eredivisie voetbal. En die om half drie zijn begonnen. om half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Verder hebben we nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel zomerse muziek, hè? Zandvoort. Zandvoort. naar buiten kijkt, dan is het eh, best lekker uithouden op het eh, Zandvoortse strand. Vandaar dat we de Sal Cha Cha voor je draaien. Hier is een lekkere dansplaats. baby something about your body That's got me thinking of nobody En deze dansplat van eh, Tom Novi, hoor, eh, Your Body bij CFM Zandvoort. Zondag in Kennemerland bij je eh, tot aan 5 uur vanmiddag met uiteraard heel veel lekkere zonnige muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Het is bijna kwart over drie, dat betekent de wedstrijden die om half drie gestart zijn, bijna aan het einde van de eerste helft zijn. Zijn de wedstrijden PSV tegen NEC. NEC staat nog steeds voor tegen PSV, 0 tegen 1. En dan AZ tegen VVV Venlo. AZ weet tot op heden nog niet te scoren. Stand op dit moment 0 tegen 0. En straks Groningen in de house. Jawel, Albertje. <laughs> In de arena. In de, in de, arena. arena. In de arena, ja ja. Ajax tegen FC Groningen. De tussenstand van eh, die wedstrijd is streepje tegen streepje, omdat hij om half vijf moet <laughs> beginnen natuurlijk. Ja, dan hebben we nog even een wielerbericht, want momenteel is eh, Luik Bastenaken Luik wordt verreden. En Rabobank-renner Bouke Mollema eh, ziet zichzelf als een outsider in de ploeg voor de klassieke wedstrijd Luik Bastenaken Luik. Eh, de wedstrijd werd vorig jaar gedomineerd door Philippe Gilbert. Dat ligt ditmaal niet voor de hand. Al wordt de Belg van de BMC-ploeg met de dag beter. De favorieten komen net als vorig jaar. Vorige week in de Amstel Gold Race uit Spanje. Samuel Sanchez en Joaquim Rodriguez, woensdag winnaar van de Waalse Pijl, zullen zeker een rol spelen in de koers die hellingen als Le La Redoute en... Eh, aan moeten doen. Rabobank heeft met Bauke Mollema een outsider in de ploeg. De Groninger was zowel in de eh, Gold Race als de Waalse Pijl de beste Nederlander. De start was vanmorgen om half elf in het centrum van Luik. In een voorstadje Ans zal tegen vijven de eerste renner ongeveer aankomen. Wellicht dat we die uitslag nog mee kunnen nemen in onze uitzending. Oké, okay, lijkt me wel toch? Half vijf? Na vijf uur finish je ongeveer. Oké, dat gaat erom aan. Maar we gaan wel proberen natuurlijk. het Zandvoortse strand genieten van het zonnetje en de muziek van CFM Zandvoort. Tot aan 5 uur zondag in Kennemerland met zojuist Kenny G. Tezamen met Earth, Wind and Fire en Like the Way You Move.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 Jorde Shocking Blue en eh, Venus in vele uitvoeringen trouwens te horen geweest. Volgens mij was het een honderdtal of zo, uh, Albert jaar. Enorm. En royalties verdienen, verdienen er nog steeds een heleboel geld aan. Ja, die beste meneer die, eh, die heeft de beste... Joost en Draaier verdient er nog geld aan. En nou, uiteraard de, de, de band zelf, voor zover hij nog in leven is, hè? Jazeker, maar een leuke hit hebben ze destijds eh, gescoord en onder meer ook eh, uitgevoerd door Bananarama. Uh, eh, pas, dat klopt inderdaad. Ja, klopt. Klopt. Goed. nou, de, onze wethouder Sandberg heeft het wel druk. Donderdag parkeerbeleid en het inzamelen van grof huisvuil gaat nog steeds niet naar wens en moet weer anders. Gaat hij dat zelf doen? <laughs> Nou, hij komt wel met voorstellen. Oh, <laughs> maar of dat, dat hem zelf betreft is een ander verhaal. Want het inzamelen van grof huisvuil gaat mogelijk volgende maand alweer veranderen. Verantwoordelijke wethouder Wander Zandbergen zal begin mei met voorstellen naar de gemeenteraad komen om tot een goedkopere manier van inzamelen te komen. De manier van inzamelen die op dit moment gebruikt wordt is de duurste van alle mogelijke oplossingen. Het college wil de systematiek van het inzamelen van grof huisvuil gaan veranderen. Sinds de laatste aanbesteding voor het inzamelen van grof vuil rommelt het een beetje in Zandvoort. De burgers waren een zeer flexibele afhandeling gewend, maar die strookte niet met de gemeentelijke en vooral landelijke richtlijnen, waardoor het de gemeente veel geld heeft gekost. Wij betalen het hoogste tarief voor ongesorteerd aanleveren, namelijk. Het voorstel dat de wethouder gaat doen is zeer kostenbesparend voor de gemeente en dus ook voor de burgers. Zandvoort was een van de laatste twee gemeentes die toestond het vuil ongelimiteerd en ongelimiteerd gesorteerd aan de straat te zetten. Weet beleidsmedewerker Peter den Boer te melden. Nou, ik ben benieuwd wat voor voorstellen eh, dat gaan worden. We houden het eh, in de gaten uiteraard. De voorstellen van het college wat betreft het grof huisvuil in Zandvoort. Zometeen gaan we kijken welke evenementen we de komende tijd allemaal krijgen in Zandvoort. Maar eerst de Cornels en 75. in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Zandvoort. Zandvoort. Bij zondag in Kennemerland op CFM Zandvoort hoor je de eerste de Cornels 74, 75. Gevolgd door Gino Fanelli. Lekkere plaat van hem, je de People Gotta Move. En daarmee is het eh, even half vier, hoog tijd voor de evenementenagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Robert-Jan? Nou ja, het zal niemand zijn ontgaan dat het vandaag Rokjesdag is. Ja, ik zie ze allemaal lopen. Oh. En eh, het zal wel heel gezellig zijn op de Rode Loper in het dorp. En eh, met de VVV-bonden die ze dan men kan winnen. Zowel mannen als vrouwen, als ze maar een rokje aan hebben. En ze gefotografeerd worden door de mystery-fotograaf. Dus vandaag de hele dag Rokjesdag in Zandvoort. Verder hebben we nog het zee-evenement van in het Juttersmuseum in de strandweer. 2. Dat duurt nog tot 4 uur. Dus als hij daar nog heen wil, dan zal ik, mij, zal ik zeggen haast hier. Want het is, om 4 uur is het afgelopen. En er zijn van allerlei dingen eh, te bekijken en te ruiken. Verder gaan we door naar, och, nog op het circuit, de gehele dag op het circuitpark Zandvoort vandaag. American Sunday. Het circuit circuitpark Zandvoort waant zich vandaag in Amerikaanse sferen. Het gehele trein staat in het teken van Amerika. Veel auto's uit de States zullen te zien zijn, maar ook trucks en motoren. Tevens wordt er gespind op de quarter mile. Dan maken we een, bochtje of bruggetje naar de vrijdag 27 april. Dan is het weer smartlappen en levensliederen zingen in Café Oomstee op het Kerkplein 6. En u bent vanaf 9 eh, uur van harte welkom. Dan zaterdag 28 april, karaoke in Café Oomstee. een Café Oomstee is gevestigd aan de Zeestraat 32. En daar is de karaokeavond eh, begint daar om 9 uur op zaterdag 28 april. Zondag 29 april gaan we weer terug naar het circuitpark Zandvoort, want dan is een Japans autosportfestival. Een nieuw evenement dit jaar is het Japanse autosportfestival, waarbij liefhebbers van Japanse auto's en tuning een dag vol show en spektakel beleven met sprintcompetities op het circuit en een slalomwedstrijden op de paddock. Vanzelfsprekend zullen diverse bolides uit de tuningswereld aanwezig zijn. Tevens actie op de baan met sprints en eh, time Attack. Eh, Kijk voor meer informatie op de website www.cpz.nl www.cpz.nl En dan, ja, dan is het maandag, dan is het feest. Koninginnedag. Koninginnedag. Het gehele centrum van Zandvoort verandert in een gezellige rommelmarkt waar je natuurlijk ook terecht kunt voor verschillende optredens en hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Diverse ondernemers en organisaties zorgen voor een gezellige muziek en veel vertier op Koninginnedag 30 april. Dan vraag ik alvast uw aandacht voor 1 mei, want dat is het Cinema Nostalgie. Zandvoort presenteert American in Paris. Op 1 mei opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren met deze... Deze keer American in Paris uit 1951 met in de hoofdrollen Gene Kelly, Leslie Caron en Oscar Levant. Dus dat is 1 mei vanaf 1 uur. Bent u van harte welkom bij Cinema Nostalgie en die presenteert daar American in Paris. Kortom, weer heel veel te doen hier in Zandvoort. We krijgen gewoon weer zin in Zandvoort, zoals we dat zeggen lekkere muziek op de zondagmiddag.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 <laughs> Lekker veel eh, zomerse muziek. Je hoort de en She Can't Love You. En daarmee is het bijna kwart voor vier. We gaan eens even kijken naar de Eredivisie. De wedstrijden die daar vanmiddag om half drie gestart zijn, zijn de volgende wedstrijden. PSV tegen NEC tussenstand van die wedstrijd 0 tegen 1. Dus PSV moet nog eh, flink aan de bak. Dus minimaal twee keer scoren, hè? Ja, <laughs> lijkt me wel. Jongen, eh, AZ tegen VVV Venlo. Nou, AZ heeft het voor elkaar gekregen. Ze hebben er eentje in gerost. <laughs> Het zal wel een eigen goal zijn geweest. 1 <laughs> tegen 0. En om half 5 gaat beginnen Ajax tegen FC Groningen. Albert-Jan die eh, zit op het eh, hoofdpodium eh, voor deze wedstrijd. Dat was echt spanning jongen. Ik, het dit te snijden. Niet te snijden, ja. Maar goed, FC Groningen is met een goede reeks bezig. Ze hebben gewoon vier keer achter elkaar verloren. Dus dat gaat goed komen in dus de arena. maak me niet zoveel zorgen voor Ajax. Maar vandaar ook dat het vaste duo van zondag in Kennemerland er niet is natuurlijk. Nee, want die jongens hebben een jaarkaart voor ja, Ja, jaarkaart. Die zit in de arena lekker zonnetje erbij, dakje open. Wat wil je nou nog meer? Nou, autoracen. Autoracen, autoracen. Ja, lijkt me goed. Zojuist is de Formule 1 uh, eh, geëindigd in Bahrein. Met er toch wel weer een, eh, een goede dag voor Lotus. Een, een goede dag, een hele goede dag voor Goeiedag. Eh, op 1, ook van Pol eh, gestart. Eh, Vettel heeft de auto ook op Pol 1 gehouden. Dus Vettel heeft deze, de GP van Bahrein gewonnen. maar kort gevolgd door Rijkonen in een Lotus. En Rijkonen heeft heel lange tijd achter Vettel aangereden. En kwam zelfs tot 2,5 seconden. Maar verder kwam hij niet. Dus uiteindelijk was het 3,5 seconden achterstand op Vettel. Dus Rijkonen in, in de Lotus op 2. Gevolgd door zijn teammaatje Grosjean op 3. Dus twee Lotussen op het podium. Wauw, wat een dat prestatie. hartstikke leuk. Nou, dan de volledigheidshalve nog even 4 Webber, 5 Rosberg, 8 Hamilton. En dan denkt u, waar zijn die Ferraris gebleven? 7 eh, Alonso en 9 Massa. Dus uh, een verrassend podium, kan ik wel zeggen. Dat en een goede dag voor Lotus. betreft de Formule 1. Door met de muziek van de Drifters. Hier is Under the Boardwalk. Oh, when the sun is down, the up on the And your shoes get so hot You wish your tired feet were fireproof Under the boardwalk Down by the sea Yeah On a blanket with my baby taking a Under the boardwalk We'll be falling in love Under the boardwalk Boardwalk In the park you hear the happy sound of the carousel mm -hmm. You can almost in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. deze zonnige plaat van Spargo, Jorde, You and Me. Uiteraard een Nederlandse band. We hebben nooit meer wat van ze gehoord, Albert Jan. Nee, dat was echt een one... Uh, one night stand. <laughs> One, night stand. <laughs> ik zeg ook maar wat hoor. Dus. Nee, klopt. Dat was echt één hitje. En dus twee hebben ze geloof ik Ja, twee, twee grote. En uh, eh, daar was het gebeurd. Eh, einde oefening. Einde oefening. Ja, eh, verder hebben we nog nieuws. Ja, zeker hebben we nog nieuws. En dan ga ik even kijken, want de, de wielerrenners in Luik, Bastenaken, Luik, die, hebben, die rijden in eh, verschillende weersomstandigheden. Dan is het weer regen, dan is het weer droog, maar het is vrij koud. En ze zijn ongeveer ge eh, genaderd op 60 eh, kilometer van de finish. En het is nog één groot peloton. Dus er is nog weinig ontwikkelingen in die ronde, maar wij gaan het voor u volgen. Eh, dat was het even. Dat, was hem. Dat ja. was hem. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur bij CFM Zandvoort. Houd de radio aan, want na 4 uur dan zijn we er gewoon nog 1 uur lang met dit programma. zondag in Kennemerland op deze zonnige zondagmiddag. En de Doobie Brothers en Long Train Running is de laatste voor het nieuws en weer van 4 uur. Wauw, eh, wat blijft dit een geweldige plaat, Albert-Jan. Heerlijk, hè? Ja. De Doobie Brothers uit de jaren 70 en Long Train Running. Ja, als je nou de 12 inch opgezet had, had ik het misschien gered tot aan 4 uur. Maar ja, Mark Rutte, die, eh, die klopt even achter op mijn schouder. Zo van, eh, je zou nog een plaat voor mij gaan draaien. Nou. <laughs> Oké, nou, we hebben hem uitgekozen. De laatste voor 4 uur gaat er nu daadwerkelijk aankomen bij Zondag in Kennemerland. Het kabinet eh, is gevallen. We gaan opnieuw naar, de, naar het stembureau toe. En deze plaat die past daar wel een beetje bij, bij dat sfeertje.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 Dat zei NS-directeur Meerstad op een persconferentie. Samen met zijn ProRail-collega Goud prees Meerstad het optreden van de hulpdiensten die snel ter plaatse waren om de gewonden te helpen.